In Groningen werd Vitesse met 4-0 verslagen. FC Twente en PEC Zwolle plaatsen zich dinsdag al bij de laatste vier. Het weer. Vannacht trekken er winterse buien over het land. Het koelt af naar 0 tot 3 graden en het kan glad worden.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 Take us, take our arms and teach us, lioness. Take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Between the night they came, children our way, made a cut in half. body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. sex slave. You've been in harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, talking about. Whoa, oh, van Zandvoort, op 106.9 FM.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 In het kanaal wordt een visserschip met Nederlandse opvarenden vermist. Het schip dat onder Belgische vlag vaart raakte halverwege de middag zoek. Volgens de Belgische kustwacht is de boot omgeslagen. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, komen vermoedelijk uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. De kustwacht van Dover heeft reddingsboten en helikopters naar het gebied gestuurd... waar het schip voor het laatst gesignaleerd is. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling waarbij patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank moeten aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn moeten hierdoor wachten op hun geld. Facebook heeft in het vierde kwartaal van 2014 zijn omzet met bijna 50% zien stijgen tot 3,4 miljard euro. Dat was vooral te danken aan de enorme groei van advertentieinkomsten. Het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook lag in december op gemiddeld 890 miljoen, bijna 20% meer dan in het derde kwartaal van 2014. In de strijd om de KNVB-beker heeft Excelsior zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst voor de halve finales. De Rotterdammers wonnen afgelopen avond in Kerkrade met 4-1 van Roda JC, dat in de eerste divisie speelt. Groningen plaatste zich ook voor de halve finale. In Groningen werd Vitesse met 4-0 verslagen. FC Twente en Pex Wolle plaatsen zich dinsdag al bij de laatste vier.